uur. Goedemiddag, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Alle vormen van snoes worden verboden. De nicotinezakjes met tabak, die je tussen je tandvlees en je bovenlip stopt, waren al verboden. Maar nu komt er dus ook een verbod op andere vormen van snoes. Zonder tabak, maar waar wel nicotine in zit. Dat heeft staatssecretaris Van Ooyen bekendgemaakt. Het Trimbos Instituut liet eerder al weten dat het spul supergevaarlijk is. Je kunt er duizelig van worden, misselijk, eh, draaierig. Eh, je handen gaan ervan trillen, je kunt hartkloppingen krijgen je bloeddruk gaat omhoog. we maken ons het meeste zorgen om de verslavende aspecten van het nicotinezakje. Het kabinet wil er alles aan doen om te voorkomen dat jongeren beginnen met roken. Daarom komen er ook strengere regels voor de verkoop van vapes. En gisteren werd al bekend dat vapes met smaakjes verboden worden. Bij de Oekraïense ambassade in Madrid is voor de tweede keer deze week een brief met explosieven daarin bezorgd. Afgelopen week kregen meerdere Oekraïense ambassades in Europa pakketten met daarin bloed- en dierenogen. Waar de brief vandaan komt en waarom hij is gestuurd is nog niet duidelijk. Het Spaanse Openbaar Ministerie onderzoekt de boel. En morgen is de grote dag. Dan speelt het Nederlands elftal in de achtste finales van het WK tegen de Verenigde Staten. Maar volgens bondscoach Louis van Gaal zijn niet alle spelers topfit. Sommige spelers hebben last van griepklachten en mogelijk komt dat door de airco in Qatar. Van Gaal wil niet zeggen om hoeveel spelers het gaat en wie het zijn. Ja, en dit hoor je de hele dag in gein. Daar worden in het centrum nieuwe flats uit de grond gestampt en dat zorgt voor een hoop kabaal. En om het leed van de bewoners iets te verzachten... kun je op de bouwplaats nu muziek maken met Hey Harry. Je scant een QR-code en vervolgens tik je op het scherm... en maak je op de maat van dat gehei muziek. klinkt best lekker. En voor mensen die geen zin hebben in de heimuziek is er ook iets bedacht. Er worden gewoon gratis oordoppen uitgedeeld. Krijg je nog het weer? Het wordt een heel koud Sinterklaasweekend. Er wijdt een koude wind en de gevoelstemperatuur ligt rond het vriespunt. Morgen wel een zonnetje. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland staat bij elkaar zo'n 30 kilometer file. Wat opvalt is de vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en Amsterdam sloten 4 kilometer met een kwartier oponthoud.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 Het statiegeldsysteem voor blikjes wordt later ingevoerd. De Raad van State zegt dat het niet per 1 januari hoeft, zoals de overheid wil, maar 1 april. Want er zijn te weinig machines om de blikjes al vanaf 1 januari in te nemen. Bij middelbare school in Amersfoort is een jongen van 15 in zijn arm gestoken. Kort daarna hield de politie een verdachte van 19 aan. Ze zouden ruzie hebben gehad op een schoolplein. Oekraïne stelt een verbod in op religieuze organisaties die banden hebben met Rusland. Dat moet het makkelijker maken om religieuze leiders makkelijker te straffen. De Oekraïnse regering vermoedt dat sommige priesters banden hebben met Moskou en actief samenwerken met de Russen. Het weer nog vanavond en vannacht bewolkt. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt.